Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Noord-Korea gaan weer praten over nucleaire zaken. Er is afgesproken om op 23 februari in de Chinese hoofdstad Peking te praten. Zo heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Het wordt het eerste overleg tussen de twee landen sinds de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il op 17 december overleed. Er zal worden gesproken over het herstarten van het programma... waarbij Noord-Korea internationale hulp krijgt als het zijn nucleaire programma opgeeft. Het afgebrande Helmondse theater Het Speelhuis wordt gesloopt. Volgens de gemeente lijkt de constructie aan de buitenkant nog stevig, maar is het gebouw totaal los. Het karakteristieke kubusgebouw van architect Piet Blom brandde eind december helemaal uit. Ook herbouw in de oude vorm is onmogelijk. De bouwnormen zijn strenger dan in de jaren 70 toen Blom het speelhuis ontwierp. Het is nog onduidelijk of er een nieuw theater op dezelfde plek komt. In Spanje zijn mogelijk de eerste rotstekeningen gevonden die zijn gemaakt door Neandertalers. Het gaat om zes tekeningen die in de Spaanse grotten van Nerga werden gevonden. Het zijn afbeeldingen van zeehonden, die werden door Neandertalers gegeten. De onderzoekers denken dat de tekeningen zo'n 43.000 jaar oud zijn. En daarmee zijn ze 13.000 jaar ouder dan de rotstekeningen in het Franse Chauvet, die tot nu toe als oudste kunst uit de prehistorie golden. In een berggebied in Montenegro is het na drie dagen gelukt de reizigers van een gestrande trein te evacueren. Ze zijn in groepjes met helikopters weggehaald. Van de 50 passagiers is er één overleden. Hij kreeg een hartaanval. De trein liep vrijdagavond in onherbergzaam gebied vast in de sneeuw. Het gebied was over land nauwelijks bereikbaar en door zware sneeuwval konden geen helikopters worden ingezet. De reddingsactie kwam precies op tijd. De verwarming in de trein was uitgevallen en voedsel en water waren op. Het weer geleidelijk droger. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen eerst nog een bui, maar in de middag vrijwel droog en soms wat zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 4 kilometer.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 Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. en hij schreef het, hè. Eh, have I told you lately that I love you?